5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft een test uitgevoerd met een nieuwe raket... melden staatsmedia in dat land. Het is de eerste openbare rakettest... sinds de mislukte top met de Verenigde Staten in Hanoi. Om wat voor soort wapen het gaat is niet bekendgemaakt... behalve dat het om een nieuw type tactisch geleid wapen gaat. Die omschrijving wordt vaak gebruikt voor een korte afstandsraket. Mogelijk is de bekendmaking voor Noord-Korea een manier om de onvrede te uiten over de vastgelopen onderhandelingen met de Verenigde Staten zonder die te laten klappen. Pensioenfondsen vrezen dat de pensioenen de komende jaren omlaag gaan. De fondsen hebben de afgelopen maanden hoge rendementen gehaald... maar door de lage rente stijgen de toekomstige pensioenverplichtingen net zo hard of soms nog harder. Uit de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen blijkt dat een verlaging van het pensioen in 2020 of 2021 een acuut gevaar blijft. ABP houdt rekening met een pensioenverlaging in 2021. Bij pensioenfonds PMT valt de beslissing om wel of niet te korten 31 december al. Bij ABP en Zorg en Welzijn is dat eind 2020. Het dodental van het busongeluk op het Portugese eiland Madeira is opgelopen tot 29. 27 andere inzittenden raakten gewond. Er zijn geen Nederlanders bij het ongeluk betrokken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Portugese media melden dat er voornamelijk Duitse toeristen in de bus zaten. De bus raakte van de weg en is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie van Aruba heeft afgelopen vrijdag een bedrag van ruim 827.000 euro onderschept. Het geld was in het bezit van een Surinaamse Amsterdammer. De 39-jarige man was op doorreis van Paramaribo naar Miami... en werd op verzoek van het Openbaar Ministerie in Amsterdam staande gehouden. Hij wordt verdacht van witwassen en van heling. Volgens een politiebron in Suriname is de man een bekende geldhandelaar... die regelmatig naar de Verenigde Staten reist. Het weer het is wisselend bewolkt en een graad of 9.